Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is al jaren bekend dat Tata Steel veel schadelijke stoffen de lucht instoot. Volgens het programma 1 Vandaag is daar al 50 jaar geleden onderzoek naar gedaan. Toen ontdekten experts al dat er in de omgeving van de staalfabriek... vijf keer meer kankerverwekkende stoffen in de lucht zaten dan op andere plaatsen. Tata Steel komt nu vaak in het nieuws vanwege vermoedelijke schadelijke uitstoot. Omwonenden hebben vaker hartklachten, diabetes en longkanker. In de Tweede Kamer wordt druk gedebatteerd over de nieuwe kabinetsplannen voor volgend jaar. Die werden gisteren gepresenteerd op Prinsjesdag. Er wordt onder meer nog gesteggeld over de maatregelen die ervoor moeten zorgen... dat mensen met een laag en middeninkomen de boel kunnen blijven betalen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, daar is nog niet echt eensgezindheid over in de Kamer. Wat duidelijk is, is dat aan de linkerzijde het idee op post heeft gevat... om het minimumloon te verhogen. Nou, er zijn ook partijen in het midden, zoals D66, wellicht wel voor te porren. Op dit moment staat Sofie Hermans van de VVD achter het spreekgestoeld... en die proberen ze aan boord te krijgen. Het is ze nog niet gelukt. Wat de VVD wel zegt, is dat zij ook vinden dat er nu een mooi pakket ligt... maar dat er nog wel iets extra's bovenop kan. Het demissionaire kabinet maakte gisteren bekend dat het 2 miljard euro extra uittrekt... om mensen financieel wat te helpen. In China zijn tien mensen overleden door een storm. Ook vielen er acht gewonden. Gisteren raasden er twee verwoestende tornado's over het land ten noorden van Shanghai. Ruim 1600 huizen zijn beschadigd. Er is nog meer noodweer op komst. En de baas van Xbox baalt flink. Gisteren lekte er belangrijke info uit over zijn bedrijf. Microsoft, waar Xbox onder valt, moest voor een rechtszaak allemaal papieren aanleveren. Daartussen zaten per ongeluk ook geheime toekomstplannen, zegt deze Amerikaanse kenner. The biggest leak in the history of Xbox and maybe the history of gaming itself, containing redacted and unredacted documents detailing unannounced Xbox consoles, controllers, games and other plans. Plannen over de nieuwe controller van Xbox en over welke populaire games misschien een vervolg krijgen... belanden dus per ongeluk op straat. Volgens de baas gaat het om oude ideeën. Toch was het nooit de bedoeling dat die werden gedeeld, zegt hij. Het weer veel grijs, maar wel droog en af en toe ook wat zon. Het wordt vandaag maximaal 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.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 En ik ga door met Avicii. Hey brother. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt ronduit wisselvallig, waarbij het soms zelfs even onstuimig kan zijn. Vandaag staat er een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind, 3 tot 6 per voor, waarbij het mogelijk wel grotendeels droog blijft en de temperatuur net boven de 20 graden zal uitkomen. Het geldt ook voor donderdag, de dag dat de herfst officieel ingaat, al lijkt de buienkans weer iets te vergroten. Vrijdag en in het aankomend weekend blijft het wisselvallig... met dagelijks kans op buien of regengebieden die over ons land trekken...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 Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan nou snel in voor deze training. 11 bijeenkomsten op elke gewenste moment in te stromen. De informatie en inschrijven Marion Schouten, m.schouten, plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 4127 5228.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 Surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, bop, dip, dip, dip, bop, dip, dip, surf, bop, dip, dip, dip, dip. surf, surf with pom pom dip dip dip pom pom dip dip from the early morning to the middle of the night. Anytime the surf is up, the time is right, and when the surf is down, to take its place, we'll do the surfer stomp. It's a. latest. dip dip bop surfing is the only life the only way for me now surf surf with me bop dip dip dip bop bop dip dip now the dawn is breaking and we really gotta go but we'll be back here very soon that you better know Surfing is the only life, the only way for me now. Come on, pretty baby. Dit waren de Beach Boys met Surfing. Remember, remember, remember, remember, Chef Speciaal is een Nederlandse band uit Haarlem. De band werd in 2008 gevormd door de vijf muzikale vrienden. Hun muziekstijl is een combinatie van verschillende genres... zoals funk, rap en pop met rock, ska en een beetje reggae. De band is geïnspireerd door de bands als Red Hot Chili Peppers, The Rods en Relax, ook uit Haarlem afkomstig. In het televisieseizoen van 2011 en 2012 speelt de chef speciaal elke vrijdag in De Wereld Draait Door als huisband.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 een informatiemiddag over natuurlijk tuinieren voor inwoners van Zandvoort. De middag vindt plaats in, bij Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55. En dat start om twee uur. Iedereen die belangstelling heeft om op een meer natuurlijke manier te gaan tuineren... is welkom. Ook balkoneigenaren. Dit waren John en Vangelis met I Hear You Now. Morgen om 10 uur tot zaterdag 23 september 6 uur s avonds... de EV Experience is het jaarlijks evenement voor de EV-industrie... en vindt plaats op circuit Zandvoort. De vierde editie wordt georganiseerd op 21, 22 en 23 september. Op donderdag 21 en vrijdag 22 september is alles gericht op de zakelijke markt. Zaterdag 23 september is iedereen welkom om zich te laten informeren... en om te ervaren wat elektrisch rijden precies inhoudt. Coldplay, Fix You. When you try your best but you don't succeed When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose can't replace. When you love someone, but it goes to But if you never try, you'll never know just what you were. You're always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that said and done I just never took the time When you were all should have said and done. the nation. ZFM. Flashback. Flashback. Radiocollega Bart van der Meer heeft elke week een item over vroege tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. Wel vier nieuwe singles in de UK top 40 van 60 jaar geleden, waarvan 50% was de moeite waard om genoemd te worden. Another Saturday Night van Sam Cooke en Ray Charles met Take This Chance From My Heart. Sam bracht het niet verder dan 23e plaats... terwijl Uncle, Uncle Ray zijn toch eindigde op de vijfde plaats. Hier is Ray Charles met Take This Chance From My Heart. Take these from this free. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chances from my heart and set me free. set me free. Take these chains from my heart and set me free. De gemeente heeft plannen voor nieuwbouw op de plek van de voormalige manager Rukert. Op 25 september is er daarom een inloopbijeenkomst voor informatie en het stellen van vragen. U bent van harte welkom. Het plan is om tussen de 50 en de 70 betaalbare woningen voor onder andere jongeren te bouwen. Er wordt bekeken of er ook de mogelijkheid voor woningbouw op het naastgelegen scoutingterrein. Dit is voorlopig alleen een onderzoek, omdat er nog geen nieuwe plek voor de scouting is gevonden. De bijeenkomst is op maandag 25 september van 5 tot half 8 in Pluspunt in de Vlemingstraat. U krijgt uitleg bij verschillende panelen waarop informatie te zien is over het project. U kunt vragen stellen en aangeven wat u belangrijk vindt bij deze plannen. U kunt ook actief meedenken. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten gemaakt. Op 16 oktober en op 20 november tussen 4 en 6 uur. Aanmelden kan via e-mail projecten.haarlem.nl.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 en die is geboren in 1967 en die wordt dus vandaag 56 jaar. Audrey Faith McCraw, professioneel bekend als Faith Hill... is een Amerikaanse countryzangeres. Ze is een van de meest succesvolle countryartiesten aller tijden... met bijna 50 miljoen albums wereldwijd. Hill's eerste twee albums, Take Me As I Am uit 1993 en It Matters To Me uit 1995... waren grote successen die samen drie nummers één nummers... in de country hitlijsten van de Billboard plaatsten. Daardoor ze al snel een van de top acts van de country muziek werd.